12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Justitie in Oostenrijk is een onderzoek begonnen naar PVV-leider Geert Wilders. Aanleiding daarvoor zijn anti-islam-uitspraken die hij enkele maanden geleden heeft gedaan... op een congres van de uiterst rechtse partij FPE in Wenen. Hij vergeleek onder meer de Koran met Hitlers Mein Kampf... en eiste een verbod op de Koran... Volgens Oostenrijkse media wordt onderzocht of Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken maakt zich zorgen over het vredesproces tussen de Turkse regering en Koerdische groeperingen. Hij roept op elke actie te vermijden die het Koerdische vredesproces in gevaar brengt. Turkije heeft de afgelopen dagen verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in de strijd tegen terrorisme. Ze bombardeerden onder meer doelen van de Islamitische Staat in Syrië en van de Koerdische PKK in Noord-Irak. De NAVO komt morgen op verzoek van Turkije bijeen om te praten over de luchtaanvallen... Koenders heeft daar wel begrip voor. Volgens hem is het belangrijk dat de NAVO de dreiging goed in de gaten houdt en erover praat. De Europese Unie moet de export van Nederlandse snijbloemen naar Rusland verbieden. Dat stelt de Russische Voedsel- en Warenautoriteit. Als dat niet gebeurt, dan roept Rusland zelf een boycott uit van Nederlandse bloemen. Volgens de Russen zitten er gevaarlijke beestjes in de bloemen. Het land dreigde vorige week ook al met een importverbod. Zo'n 10.000 campinggasten in het zuiden van Frankrijk zijn geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De vakantiegangers komen van drie campings in de buurt van Fréjus bij de Middellandse Zee. Zo'n 30 staakervens zijn afgebrand en meerdere campers zijn door de vlammen beschadigd. Enkele Nederlanders hebben zich gemeld bij alarmcentrales. Voor hen is een andere verblijfplaats geregeld. Het weer, er trekken enkele buien over het land en het waait stevig. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Ook morgen overdag wisselvallig, met veel bewolking en buien.